Wanneer je eens komt aan de haven, dan staan daar de vissers bij, De mannen nog overgebleven, uit jaren zo heel lang geleden. Ze praten nog steeds over vroeger, de jaren van hun zuidenzee. Die zee maakt hen soms wel eens om omdat hij met hun vrienden deed. Zuiderzee nam vele levens. De Zuiderzee gaf veel terug. De vissers kennen. bij een visser aan boord. Naar je naam zal hij meestal niet vragen, maar hij neemt dan meestal het woord. Zijn verhaal gaat nog steeds over vroeger, de jaren van zijn Zuiderzee. Die zee maakt hem soms wel eens droeven, omdat hij met zijn vrienden deed. De Zuiderzee. armen gedreven, bleef men veel te lang op zee. Veel zijn er gebleven, een schip ging naar buiten. de Zuiderzee nam vele levens. De Zuiderzee gaf veel terug.